Ties van gisteren met het NOS-journaal. De Israëlische president Isaac Herzog heeft zijn excuses aangeboden... voor de dood van zeven hulpverleners. Gisteren werden medewerkers van de World Central Kitchen gedood... bij een Israëlische aanval op een hulpconvooi. Naast excuses bedankte Herzog de WCK voor hun hulp aan zowel Israëliërs als de Palestijnen. De organisatie heeft vanwege de omgekomen medewerkers alle werkzaamheden in de Gazastrook stopgezet. Het definitief dichtdraaien van de gaskraan in Groningen gaat voorlopig niet door. Het eerdere besluit om daar per 1 oktober mee te stoppen wordt uitgesteld door de Eerste Kamer. De formerende partijen en JA21 en 50PLUS willen eerst zeker weten wat stoppen met Groningsgas betekent voor de levering aan huishoudens. De andere partijen zijn bang dat de formatiepartijen het uitstel gebruiken om de gaswinning later weer in te zetten. Demissionair minister Velbrief is teleurgesteld over het uitstel in de Eerste Kamer. Zes zogeheten derde landers uit Oekraïne mogen voorlopig toch blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald. Voor die groep vluchtelingen uit Oekraïne verliep vandaag het recht op opvang. Zes van hen gingen daartegen in beroep en mogen nu van de Raad van State blijven. Er wordt gewacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat komt binnenkort met een uitspraak over de opvang van 2500 derde landers in Nederland. En dan voetbal. In de eredivisie is NEC Fortuna Sittard geëindigd in een gelijkspel. Het werd 1-1 in Limburg. PSV heeft zich hersteld van de eredivisie-nederlaag van afgelopen weekend. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 de uitwedstrijd van Excelsior. Eerder op de avond won Sparta eenvoudig in Arnhem van Vitesse met 4-1. En daardoor blijft Vitesse onderaan bungelen in de eredivisie. Het weer. Vannacht valt er af en toe een bui en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Komende dag begint bewolkt en regenachtig. Later laat de zon zich af en toe zien.